Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Het vogelgriep besmettelijk voor mensen. Het gaat om een H5-type, welke variant precies wordt nog onderzocht. De 36.000 dieren van het bedrijf worden geruimd. Twee andere bedrijven die minder dan drie kilometer verderop liggen worden onderzocht. En er geldt een vervoersverbod rond Oldenkerk. Het vogelgriepvirus trekt zich volgens de Voedsel- en Warenautoriteit niets aan van de kou. Alleen bij extreme hitte gaat het virus dood. De Russische minister van Sport zegt dat de Russische atleten op de Olympische Winterspelen helden waren. Vanwege het Russische dopingverleden deden de 168 sporters mee onder de neutrale vlag. Ze behaalden 17 medailles, waaronder twee gouden. De minister zei dat de atleten hebben meegedaan voor de toekomst van de Russische sport... en dat ze ook hebben gestreden voor degenen die niet naar de Spelen mochten. Hij zei niets over de twee Russische atleten die in Pyeongchang op doping werden betrapt. De netto-winst van PostNL is vorig jaar bijna gehalveerd. Het postbedrijf maakt nog 148 miljoen euro winst. De omzet steeg nog wel doordat er meer pakketten werden bezorgd. De bezorging van brieven liep verder terug. Dit jaar verwacht PostNL een nog grotere daling van het aantal brieven met 10 tot 12 procent. Dat komt niet alleen doordat steeds minder mensen en bedrijven brieven versturen... maar ook doordat de voormalige monopolist steeds meer concurrentie krijgt. Het bedrijf van de omstreden Amerikaanse filmproducent Harvey Weinstein vraagt faillissement aan. Volgens Amerikaanse media is het de Weinstein Company niet gelukt een koper te vinden. Het bedrijf had zichzelf in de etalage gezet nadat de oprichter Harvey Weinstein in opspraak was geraakt. De filmproducent wordt door tientallen vrouwen beschuldigd van seksueel misbruik en wangedrag. Het weer, de temperatuur komt vandaag amper boven nul en er staat een stevige noordoostenwind. Op de Wadden en in Limburg vallen er plaatselijk sneeuwbuien. Maar de zon schijnt ook geregeld, vooral in het zuiden. Morgen verandert er weinig. Woensdag en donderdag is het nog iets kouder. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad is de A15 weer open, Nijmegen-Gorkum. Maar het rijdt nog langzaam tussen Knopendel en de afrit Leerdam.